Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Formateur Rutte is gisteravond bij de koningin geweest... om haar te vertellen hoe hij te werk wil gaan. Vandaag begint Rutte de dag met een gesprek met de fractievoorzitters... van PvdA en VVD. Daarna praat hij met alle kandidaat-bewindslieden. De eerste die hij ontvangt zijn Lodewijk Asscher en Stef Blok. PvdA Asscher wordt vicepremier en minister van Sociale Zaken. VVD'er Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Rutte wil zijn werk als formateur zaterdag afronden nieuwe kabinet kan dan maandag worden beëdigd door de koningin. De VVD gaat het regeerakkoord met daarin het voorstel om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken niet voorleggen aan de leden. Dat heeft partijleider Rutte gezegd. Veel VVD-leden zijn boos over de forse stijging van de zorgpremies. De VVD-fractie in Schijndel stelde voor om de plannen voor te leggen aan de leden. Volgens Rutte kent de VVD niet de traditie dat de leden moeten instemmen met een regeerakkoord zoals bij de PvdA. Wel gaat hij de komende tijd het land in om de plannen te verdedigen bij de achterban. Gouverneur Cuomo van New York vraagt de federale overheid alle schade te vergoeden die in zijn staat is ontstaan door de orkaan Sandy. Alleen al in die staat wordt de schade geraamd op 6 miljard dollar. Ook de senatoren van de zwaar getroffen staat New Jersey hebben bij de federale overheid aangeklopt voor extra steun. President Obama liet zich tijdens een bezoek aan het getroffen gebied niet uit over bedragen. Maar hij beloofde de inwoners van New Jersey wel steun voor de lange termijn. Het belangrijkste is volgens Obama het herstel van de stroomvoorziening. In Rotterdam is een man aangehouden die betrokken was bij een schietpartij. Volgens de politie ontstond er op de Beukelsdijk in Rotterdam-West rond middernacht ruzie. Omstanders zagen dat daarbij een vuurwapen werd gebruikt en waarschuwden de politie. Later werd de man aangehouden, hij had een vuurwapen bij zich. De man zei tegen de politie dat hij niet de schutter was, maar degene die werd belaagd. en zou het wapen van zijn belager hebben afgepakt.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 tal van versies. Je kon eh, beluisteren naar de versies zoals die ooit op de plaat werd gezet door zangeres Lulu. Lulu met Morning Dew. De compositie die werd in 1962 al gemaakt door een Bonnie Dobson... En dat is een singer-songwriter afkomstig uit Canada. Maar de versie die ik je nu liet horen van Lulu, die stamt uit 1968. En hoe is het met Lulu tegenwoordig? Nou, platen maken, dat eh, doet ze tegenwoordig weinig. Maar ze verschijnt wel regelmatig op televisie. Werkte vorig jaar onder andere nog mee aan de Britse versie van uh, Strictly Come Dancing. Hoe het daar is afgelopen met haar weet ik niet. Maar zo op die manier eh, laat zij zich nog regelmatig zien door op te treden in dit soort televisieprogramma's. Lulu dus. Welkom, dit wordt het laatste uur van de nacht. Klinkt anders hier bij de Varen op Radio 1. Goedemorgen, kan ik onderhand wel zeggen. Het is eh, vijf over vijf, bijna zes minuten over vijf inmiddels. Het komende uur, dit laatste uur van de nacht, klinkt anders aandacht voor drie chansons op een rijtje waarin ook nog even heel even aandacht wordt besteed aan het feit dat het eh, morgen alle zin is. We gaan nog even stilstaan bij een... Eh, ode aan een hele belangrijke dode uit de Franse chansonwereld. En omdat het allerheilig is eh, aan het eind van dit programma... ook platen die te maken hebben met eh, mensen die ooit in het ver verleden heilig zijn verklaard. ja, ja. <laughs> En dan bij de VARA, hier op Radio 1. Maar eerst neem ik je mee naar eh, vorig jaar. Want toen was daar eh, op 12 oktober in de 3FM-studio bij Giel... het optreden van de Schotse band Snow Patrol. can't find the phone, so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away anyway, cause you've nowhere else to go. Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked. Feels like you've loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now, don't kill love, don't kill love now, don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks and time and your friends keep calling, worried sick, and there's strangers everywhere. Don't kill love now, don't kill love, don't kill love now, don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you are breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. When you took the call, how could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just hello. Don't kill love now, don't kill love, don't kill love now, don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you are. Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. everything you are. This isn't everything you are. En zo heet hij ook. This isn't everything you are. De Schotse band Snow Patrol die op dit moment eh, aan de andere kant van de oceaan is... om daar te toeren in de Verenigde Staten. Snow Patrol dus. En de opname die hoorde, die werd 12 oktober vorig jaar gemaakt... in het vroege ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. En deze band komt uit België. Is daar heel populair. Hij noemt zich SX. SX, een band uit België, Kortrijk, daar komen ze vandaan. En vorig jaar toen hadden ze al een hit in België met het nummer Black Video. Maar toen was ook meteen een probleem, want omdat dat eh, een eerste single was... en meteen een hit, had iedereen zoiets van... oh, goede plaats, die band die moeten we boeken. Maar de band had een probleem. Ze hadden niet voldoende repertoire om een eh, show neer te zetten. Dat is inmiddels veranderd, want er is afgelopen week in België... een album van hen uitgekomen onder de titel Arke is uh, afgelopen week daar gepresenteerd. En SX, die band uit Kortrijk, die gaat ook binnenkort eh, pogingen doen om Nederland te veroveren. 22 december dan zal een optreden plaatsvinden in Paradiso. En een paar weken later dan zijn ze een van de vele internationale acts op het Eurosonic Festival. Dat voorafgaand aan Noorderslag in Groningen wordt gehouden. SX, de nieuwe single die je liet horen van dat album Arke, heeft als titel Gold.

like a typhoon exploded. say quake by morning, says quake TV. Rogue wave comes high and it breaks all over me. They may fix the weather in the world, just like Mr. Gorson. But tell me. Dat klinkt vertrouwd. Steely Dan, de Dan geluiden. Dit nummer heet Weather in My Head en het is te vinden op het jongste album van Donald Fagan. Sunken Condos, dat is de titel van het album en de komende weken ga je er ongetwijfeld meer van horen hier in dit programma. De Nacht Vindt Anders. Donald Fagan, het vierde soloalbum dat hij heeft gemaakt in 1982. Toen verscheen het eerst het legendarische The Nightfly. En... Um, ehm, 93, toen kwam Kama Kiriat en in 2006 Morph the Cat. En nu dan, zes jaar later dan dat vierde album Sunken Condors. Donald Fagan, wat je kon beluisteren. Bruggen slaan, ja, dat was een heel mooi fraai thema de afgelopen week. Met... Eh, Mark Rutte en eh, zijn maatje, zijn politieke maatje Diederik Samson. Ja, toen ging bij mij ook weer de muzikale fantasie op hol slaan toen ik dat zat. Eh, en dat thema zag van Brugge slaan. Toen zag ik allemaal voor me. De bridge over troubled water. Dat ook wat nodige voeten in de aarde voordat deze opname tot stand kwam. Maar het is uiteindelijk een hele fraai geworden uit 1970. When

就。 in 1970 werd het uitgebracht. Aanvankelijk bestond dit nummer, gecomponeerd door Paul Simon, uit twee coupletten... maar het was de producer Roy Haley die Paul Simon verzocht om er een couplet extra bij te maken. En op een gegeven moment ook eh, was het verzoek... ja, doe er nog maar een eh, arrangement bij... zodat we het eh, slot wat zwaarder kunnen maken met een orkest erbij. Want aanvankelijk werd het gecomponeerd op samen alleen voor de stem van Art Garfunkel... met slechts de begeleiding van een piano. Nou ja, de opname die uiteindelijk plaatsvond... die ging ook niet van een leien dakje, want Art Garfunkel heeft het diverse keren opnieuw moeten inzingen... en het pianoarrangement, dat, is ook, eh, <laughs> dat heeft ook vier dagen geduurd... voordat eh, dat eindelijk op papier stond, dat arrangement. Nou, uiteindelijk de, heeft de moeite toch wel eh, geloond... want het is een grote hit geworden. Dit Bridge over Troubled Water van Simon en Garfunkel. En nu ik toch over brug heb, dit heet Building Bridges... Het is van vorig jaar. Je gaat luisteren naar Milo. If I could plant a tree for every time I used to hear you say, Life runs through your hands like water. Our backyard would be a forest now. Sometimes I feel like I am running out of time. Just like you did everything I do reminds me of you. If I had a cent for every place we never got to go between Africa and our house, maybe I would be a billionaire. Sometimes I feel like I am running out of time. Just like you did, everything I do reminds me of you. Reminds me of you. Reminds me of you. If I had a break for every word that we forgot to say, everything you never told me, maybe I'd be building bridges now. Sometimes I feel like I am running out of time because you did everything I do sometimes. I feel like everything I do reminds me of you. Everything I do reminds me of you. Building Bridges. Je kan luisteren naar de stem van de Vlaamse Milo... van het album North en South dat vorig jaar verscheen. De drie chansons om een rijtje, daar ben ik aan toegekomen. Je hoort dadelijk de stem van Edith Piaf. Michel Polnareff komt voorbij. En ik laat je weer eens iets horen uit dat eh, Franse taalgebied... dat ver van ons verwijderd ligt. Louisiana, New Orleans, die omgeving. Daar komt Adam no vandaan. Luister naar hem met La Robe à Rosaline. à Whitechapel ou Borneo, C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello, boy, you come with me? Amigo, te quiero mucho, libling, come down with me. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les s'en vont les lourds chalands le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est un bourg au ciel de pluie qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit je t'aime à plus finir, laisse dans là tout est marin laisse dans la mer et puis viens. Moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule. C'est un bourreau au ciel de pluie, dans les basses matelots que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça j'ai j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long, boy. Adios, amigo. Nachher, Schatz. Au revoir, petite gueule. dat, eh, Edith Piaf. En dit rondje van drie chansons, dat begon met... Eh, platen uit de Verenigde Staten, Louisiana, New Orleans, daar komt het vandaan. Adam Landreno met La Roba à Rosalie. Vervolgens Michel Polnareff met L'Oiseau de Nuit. En Edith Piaf met Setta Hambourg, een plaat die ze maakte in de jaren 50. Edith Piaf overleden 10 oktober 1973 op 47-jarige leeftijd. Een indrukwekkende begrafenis. Honderdduizenden mensen gingen naar Parijs toe... om een glimp op te vangen van de rouwstoet. En ze werd uiteindelijk begraven op eh, Père Lachaise. En voordat de kist met het stoffelijk overschot de begraafplaats kon bereiken... blokkeerden meer dan 40.000 fans de begraafplaats. Uiteindelijk was het Charles Aznavour die... Eh, iedereen eraan herinnerde dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het hele verkeer in Parijs plat lag. Vanwege die begrafenis van Edith Piaf. Een ode aan de doden. We hebben daar tussen 3,5 en uitgebreid aandacht aan besteed... aan de ode aan muzikale doden. En Edith Piaf had ik dan speciaal bewaard voor dit uurtje met drie Franse platen daarin. In het kader van alle zielen wat morgen plaatsvindt. Vandaag is het 1 november Allerheiligen. En wat gebeurde allemaal op die 1 november in de geschiedenis? Het is vandaag precies 136 jaar geleden dat het Noordzeekanaal officieel werd geopend. En dat werd geopend door koning Willem III. En het is ook vandaag precies 82 jaar geleden dat de Vara werd opgericht. <laughs> ja, ja. We zijn er verder er jarig vandaag. Bijvoorbeeld Huub Oosterhuis, de Nederlandse priester, dichter en liturgievernieuwer. Hij is 79 jaar. Henk Angenent, die wordt vandaag 45 jaar. En Erben Wennemars, ook een Nederlandse schaatser. 37 jaar. Jan-Jaap van der Wal, de stand-up comedian, wordt 33 jaar. En het is Sophie B. Hawkins die vandaag 55 jaar wordt. Wow, 55, 45 jaar. <laughs> Laat ik het niet erger maken dan dat al is. Right Beside You hoor je van haar. Uit een opname van Denk aan Henk. I'm dancing in the shadows of life and death is all around me tonight. I miss you making love to me right beside myself. I'm Someone is waiting for me to rise and dive into the ocean. I cried and I cried and I cried my baby to sleep beside my Right Beside You. Je hoorde de stem van Sophie B. Hawkins, Right Beside You. En de versie zoals je die hoorde, die werd 13 februari 1995 gemaakt... in het programma van Henk Westbroek, Denk en Henk op Radio 3. En de dame, de zangeres, die wordt vandaag 45 jaar. 1 november is het vandaag en eh, straks over 20 eh, minuten... dan hoor je op deze zender het Radio 1 met hierin aandacht voor eh, uiteraard de Amerikaanse presidentsverkiezingen... die volgende week plaatsvinden. Maar ook aandacht voor de publieke omroep. Want er komen nog meer bezuinigingen aan. Henk Hagoort, voorzitter van de publieke omroep... hem wordt gevraagd wat hij daarvan vindt verder natuurlijk aandacht voor eh, de voortgang van de installering van het nieuwe kabinet. Interview met eh, Mark Rutte. En andere bezuinigingen die aan de orde zullen komen. En natuurlijk is er ook eh, Tom van het Hek die zijn visie zal geven op de actuele sportgebeurtenissen van de afgelopen avond en wat er de komende dag nog gaat gebeuren. Het Radio 1 Journaal straks eh, na het nieuws van 6 uur op deze zender... tot half tien met Marcel Oosten en Lara Renze. Vandaag 1 november, Allerheilige, een katholieke feestdag... die in België ook een vrije dag is. Niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Italië, Luxemburg, Polen en Spanje... en delen van Duitsland is het vandaag een eh, vrije dag... In Nederland is dat ook zo geweest, maar tot eh, ongeveer 1960. Daarna is het eh, min of meer afgeschaft dat heiligen een vrije dag is. De Dag Allerheiligen bestaat al sinds 1837 en werd eh, in het leven geroepen door paus Gregorius IV. Deze katholieke gedenkdag waarbij de heiligen centraal staan. Decennia later, eeuwen later staan heiligen ook nog steeds centraal in sommige popsongs. Zoals bijvoorbeeld deze uit 1976. Hier is Flash and the Pen. The morning was cold and lonely. City lights chance. Match en de Pen uit de jaren 70. En dat in het kader van de Allerheiligen. In het kader van de Allerheiligen zijn er ook markten. Onder andere in Winschoten. Maar die uh, eh, markten is niet vandaag, terwijl het vandaag Allerheilig is, maar eh, maandag pas. Heesen Peters van uh, Flash in the Pen. De heilige Antonius met een zachte G, die wordt nu aanbeden. En vooral wordt hij bezongen door Jack Poels en de zijnen heb ik natuurlijk over Rowanese. Eh. Hier is mijn jas, dan nog een paar housen. Mijn schoolbeuk, mijn tas en mijn verstaan. Die foto van oh en honderd andere dingen. Die ik niet meer kost vingen, het leeboet de hand. Of het verdween, of het bleef ergens liggen. Vond het niet meer terug. En dan doe ik maar dat. Wat ik in die jaren soms ineens ben verloren. Gewoon omdat ik te veel dan ga had ik weer zat. Maar wat ik niet begreep, dat het ooit kost gebeuren. een ging de G weg, zonder afscheid zo vlug? En toen in Doeven ineens gingen moeven. Doeven wisten de weg, die kwamen altijd terecht. Den heilige Antonius, de moos het Is geef mee terecht, beste vrienden, werd het dan. Soms is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je nooit hebt gehad. vandaag niks meer te vrezen. Vanaf vandaag werd ik voortaan. Het is iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je nooit hebt gehad. met een eh, heilige Antonius. En die heilige Antonius die wordt in katholieke kringen vaak aangeroepen... om kwijtgeraakte zaken weer terug te vinden. En dat, eh, ja, dat gebeurt dan vaak op Rijn zo. Eh, ja, maar ben je vaak kwijt, sleutels natuurlijk. En dan denk je bij jezelf van... heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels weer vindt. <laughs> en, dat soort dingen. Nou, dat eh, eh, vinden van kwijtgeraakte dingen... dat is dan ook weer de kern in dit liedje van uh, Rauw en Herzen... waarin de zin voorkomt, ik zal het dan in het Nederlands zeggen... soms is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen dan wanneer je het nooit hebt gehad. Rauw en Herzen dus uit 1998 met dat liedje over die heilige Antonius. De man, de goede man, <laughs> want anders was hij nooit heilig verklaard. De goede man, die is geboren in Portugal, in Lissabon. Heel lang geleden, 15 augustus 1195, eh, 11.095... en overleed in Padua op 13 juni 12.031. Nou, zo lang is het alweer geleden dat eh, die geleefdheid maar, geleefdheid... maar nog altijd een heilige, deze heilige Antonius dus. Dit worden de Rolling Stones. Ook geen heilige boontjes. Met Saint of Me... cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh, yes. I said, oh, yes. Augusta knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures. I'm doing something wrong. I the same man. zo'n uit een ver verleden met eh, hun Saint of Me wat je kon beluisteren. En dat was het dan. Je hebt vanaf eh, twee uur kunnen luisteren naar de nacht. anders hier bij de Vader op Radio 1. Met muziek van heinde en verre en van alle genres en van alle tijden. En dadelijk de actualiteiten van heinde en verre. De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de Haagse politiek... om er een paar dingen op te noemen. En bezuinigingen bij de omroep. En meer van dat soort dingen. Dadelijk de details van Marcel Oosten en Lara Renze. Mijn naam is Groen Koenens. Ik zou zeggen, maak er een eh, mooie dag van. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Nacht ging de anders hier bij de Varen op Radio 1. En meer Varen straks om 11 uur met Felix Meurders in de gids.fm. Maar nu eerst dus het Radio 1 Journaal dan moet je daar verder. De groetjes, hoi.